Hij verscheen in 2001 na de nieuwjaarsbrand in Volendam vaak op tv... en werd daardoor landelijk bekend. Bij de brand in Café de Hemel kwamen 14 jonge bezoekers om. Meer dan 200 bezoekers raakten ernstig gewond. Een aantal is voor het leven verminkt. Bij een schietpartij in Rotterdam vanmiddag is een man zwaar gewond geraakt. Volgens een ooggetuige is er zeker twaalf keer geschoten. De politie schoot zelf ook om de situatie onder controle te krijgen. In totaal zijn er vier verdachten aangehouden... onder wie het slachtoffer dat in het ziekenhuis ligt. Een ruzie zou de aanleiding zijn voor de schietpartij in Rotterdam. Onderzocht wordt nog of de gewonde man door een politiekogel is geraakt. Kinderrechtenorganisatie Defence for Children is blij met de uitspraak van een Belgische rechter. Die zegt dat de overheid zes kinderen moet terughalen die met hun ouders naar Syrië waren meegenomen. Hun vaders hadden zich bij IS aangesloten. Toen ze sneuvelden stonden de moeders er alleen voor. Ze worden opgevangen in een Koerdisch vluchtelingenkamp... maar worden teruggehaald omdat het slecht met de kinderen gaat. In dat kamp zitten ook Nederlandse kinderen, maar die moeten blijven. Defence for Children hoopt dat de Nederlandse rechter daar nu wat aan verandert. De Marokkaanse autoriteiten hebben opnieuw verdachten opgepakt... voor de moord op twee Scandinavische vrouwen in het Atlasgebergte. In totaal zitten nu 19 verdachten vast. Volgens Marokko zijn de moordenaars geïnspireerd door IS. Maar heeft de terreurbeweging geen opdracht gegeven voor de moorden. Het weer bewolkt, maar vooral in het zuiden ook opklaringen...